Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland kampt nog een dag met smog. De combinatie van droog en windstil weer, een hoge drukgebied en Sahara-stof in de atmosfeer leidt tot luchtverontreiniging. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is er sprake van matige smog. Naar verwachting was de regen die morgen wordt verwacht de lucht schoon. In minder dan een week tijd zijn bij het meldpunt gedwongen verhuizingen in de ouderenzorg 500 meldingen binnengekomen. Patiëntenfederatie NPCF spreekt van een schokkend beeld. Soms horen mensen pas een paar weken voor vertrek dat ze weg moeten omdat hun zorginstelling dichtgaat. Ook komt het voor dat nieuwe onderkomens, eh, een nieuw onderkomen tijdelijk is en dat mensen na twee jaar weer moeten verhuizen. Uit de berekeningen blijkt dat de komende vijf jaar zo'n 800 van de 2000 verzorgingshuizen dichtgaan. Dat komt doordat steeds meer ouderen langer thuis wonen. De zoektocht naar de vermiste Boeing 777 van Malaysia Airlines wordt niet opgegeven, heeft premier Najib van Maleisië aan familie en vrienden van de 239 inzittenden beloofd. Najib zei na een ontmoeting met zoekteams in Perth dat hij zich niet kan voorstellen wat de nabestaanden nu doormaken. Maar ik kan ze beloven dat we niet opgeven, zei de premier. Op de legerbasis Fort Hood in Texas heeft een militair drie mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. Er raakten 16 mensen gewond. Drie van hen zijn er slecht aan toe. De commandant van de basis zegt dat de schutter een man van 34 is... die in Irak heeft gediend en werd onderzocht op een posttraumatische stressstoornis. President Obama heeft zijn medeleven betuigd aan de familie van de slachtoffers... en wil dat de zaak tot op de bodem wordt uitgezocht. Het weer in het noorden dichte mist. De komende uren lost die mist op. Op andere plaatsen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Misschien volgt in de avond een bui. En het wordt 16 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Als je niet meer weet waar I'm just out to find the better part of me. I'm more than a bird, I'm more than a plane, I'm more than some pretty face beside a train, and it's not easy to be me.